Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft in de buurt van Berlijn een man van 24 uit Guinea aangehouden... op verdenking van het doden van een man eerder deze maand. Ook zou hij afgelopen weekend een vrouw hebben neergestoken. Zij overleefde de aanval. Beide slachtoffers waren huisgenoot van de verdachte. Duitse media schrijven dat de opgepakte man een uitgeprocedeerde asielzoeker is... die uitgezet moest worden. In het onderzoek naar vijf explosies bij een woning in de Rotterdamse wijk het Oude Noorden... heeft de politie een man van 29 opgepakt. Het is niet de dader, maar het mogelijk doelwit van de aanslagen. De man moest nog een celstraf uitzitten. Waarvoor wil de politie niet zeggen. De explosies waren het afgelopen half jaar bij een huis van een Rotterdamse ambtenaar. Volgens het AD en de regionale omroep Rijnmond is de nu opgepakte man de 29-jarige zoon van de ambtenaar. De politie wil dat niet bevestigen. De Europese Unie gaat de sancties tegen Syrië stap voor stap opheffen. Als eerste zouden maatregelen op het gebied van infrastructuur en energie moeten verdwijnen. EU-buitenlandchef Callas benadrukt dat de sancties wel opnieuw kunnen worden ingevoerd... mocht daar reden toe zijn. Nieuw-Zeeland versoepelt de regels rond visa. Mensen die op afstand willen werken voor een buitenlandse werkgever... hoeven daar geen speciaal visum meer voor aan te vragen. Nieuw-Zeeland wil zo digitale nomaden aantrekken. Dat zijn mensen die op afstand werken en tegelijk vakantie vieren. Toeristen kunnen zo langer blijven en geven meer geld uit, hoopt de regering. Het toerisme in Nieuw-Zeeland is nog altijd niet terug op het niveau van voor de coronapandemie.